Uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht heeft de politie 40 mensen afgevoerd met stadsbussen. In het centrum van Utrecht bezetten de betogers de universiteitsbibliotheek. Later hield een groep van zo'n 200 demonstranten zich nog op op straat. Zij zijn door de ME weggeduwd. Volgens RTV Utrecht zijn drie mensen aangehouden. De demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, dat meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij Talkshow op 1 dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Eerder vandaag zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël... als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat...